Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ook in Groningen en Drenthe kunnen toch paasvuren worden gehouden. Nu het zoveel geregend heeft, vinden de veiligheidsregio's dat verantwoord. Eerder werd al bekend dat veel paasvuren in Overijssel en Gelderland toch door kunnen gaan... als de brandstapels tenminste nog niet waren vernietigd. In Friesland blijven alle paasvuren verboden. Het Amerikaanse leger heeft in Jemen luchtaanvallen uitgevoerd op een oliehaven van de Houthis. Daarbij zijn minstens 30 mensen gedood, zeggen de lokale autoriteiten. Volgens de VS gebruiken de Houthis de opbrengsten van de oliehandel voor terrorisme. De Houthis zijn een Sjiïtische rebellengroep die een groot deel van Jemen in handen heeft. De Italiaanse premier Meloni is in het Witte Huis hartelijk ontvangen door president Trump. Hij noemde haar een vriendin en prees haar duidelijke standpunt over immigratie. Meloni bedankte Trump voor zijn inspanningen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Verder zei Trump dat hij rekent op een handelsakkoord met de EU... voordat de Amerikaanse importheffingen van kracht worden. In Belize heeft een Amerikaan geprobeerd een klein vliegtuig te kapen. Hij stak twee van de veertien passagiers en de piloot met een mes. Hij eiste dat het vliegtuig vanuit Belize naar een ander land zou vliegen. Uiteindelijk werd de kaper doodgeschoten door een passagier met een vuurwapen. Die zou daarvoor een vergunning hebben gehad. De halve finalisten van de Europa League zijn bekend. Tottenham Hotspur plaatste zich ten koste van Eindracht Frankfurt. Manchester United schakelde Olympique Lyonnais uit. Bilbao versloeg de Rangers. En Boede Glimt bereikte de halve finales van de Europa League... door na strafschoppen te winnen van Lazio Roma.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 Met nu de nacht. I didn't hear what you were saying. I live on all emotion, baby. I answer questions, never maybe. And I'm not kind if you betray me. So who the hell are you to say me? I never would have made it, babe. If you needed love, well then I

forget. come so easily This doesn't have to end in tragedy I have you and you have Everybody all around the world Stand up, a Brothers Joining our hands United we're stronger Fighting for peace Caring about our loved ones Trusting ourselves Sharing our feelings if only I could. I'd make this world a better place if only I. the last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 guess that's deja vu But I thought this can't be true cause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 De halve finalisten van de Europa League zijn bekend. Tottenham Hotspur plaatste zich ten koste van Eintracht Frankfurt. Manchester United schakelde Olympique Lyonnais uit. Bilbao versloeg de Rangers. En Boede Glimt won na strafschoppen van Lazio Roma. Het weer. De dag begint op veel plaatsen grijs met in het oosten wat regen. Vanuit het zuidwesten komt geleidelijk de zon erbij. En het wordt 11 tot 17 graden.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 reason They like the smell of it in Hollywood. How could it hurt you when it looks so good? Shine your light. bird is flown. haar dag begint, gordijnen dicht. De eerste uren nog niet aangekleed. versleten jeans aan. Zij houdt van mij en ik al haar vast. Dan weet ik dat ik thuis ben. Dan weet ik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 泪眼寒。